In the beginning, the universe was created. The Presenteert. Ministry has fallen. Don't blink. Don't even blink. Blink and you're dead. Geek Squad. Geek Squad. Ja, jongens, het is zover. Welkom bij het allereerste programma dat jullie nerd needs compleet bevredigt. Internet, series, sci-fi, fantasy of die recentste Halo-game waar je nog niet zoveel over wist? Yep, this is the place to be. Onze ontmijding zetten we dan ook heel toepasselijk in met I-Fi Dragons en The Geeks Will Inherit the Earth. Welkom bij Geek Squad. remember trying to talk to you in high school Couldn't even get a look cause you were too cool But now we're older and we're playing by the new rules We lived and learned cause it's time will inherit the earth. For your pleasure. Ja, geweldig nummer om mee af te trappen. De jongens van i5 Dragons maken hun muziek met de hulp van de Nintendo Game en het Nintendo Entertainment System. Een andere groep die dat ook doet zijn de D&D Sluggers. Twee jonge gasten zijn het met niet meer dan een Gameboy, skills en hun stemmen. Je hoort de D&D Sluggers met I Will Not Be There. Breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in. misschien een beetje vreemd klinken, maar het is eigenlijk een geweldig nummer. Je hoort van mij This Day uit My Little Pony. This day is going to be perfect. The kind of day of which I dreamed since I was small. Every pony will gather round. See, I look lovely in my gown. What they don't know is that I have fooled them all. This day was going to be perfect. kind of day of which I dreamed since I was small. But instead of having cake with all my friends to celebrate my wedding bells, they may not ring for me at all. I could care less about the dress, I won't partake in any cake. Vows, well, I'll be lying when I say that through any kind of weather, I'll want us to be together. The truth is, I don't care. it's too late, find a way to save the day. Hope I'll be lying if I say I don't fear that I may lose him to one who wants to use him, not care for love and cherish him each day. For I also love the groom, all my thoughts he does consume. beloofden jullie Geek News. En nieuws zullen jullie krijgen ook na deze hartbrekende Gleecast-versie van Hopelessly Devoted to You. Guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. There's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But, baby, can't you see? There's nothing else for me. I'm hopelessly devoted I'm hopelessly devoted Girls, droog de tranen, want na deze tearjerker van formaat is het tijd geworden voor ons News. Bam! Het nerdy extravagante kledingmerk Black Milk Clothing heeft in samenwerking met Lucasfilm een nieuwe collectie op de markt gebracht. De, het is niet zomaar een collectie, nee nee, het is een eh, Star Wars collectie die heet The Emperor Strikes Back. In de collectie zitten onder andere eh, een Death Star kleedje, een Darth Vader badpak en ook videogame-inspired leggings, die onder andere ook eh, echt 8-bit motiefjes van voedsel vertonen en een patroon dat eigenlijk verdacht veel op eh, de Triforce-driehoek van Zelda, voor de kenners. Zoals gezegd, uh, Black Clothing is vrij extravagant. Eh, het is een beetje voor de bold en de brave. je moet het maar durven, zou ik zeggen. Mij zou je met een iets groter budget alvast kunnen spotten in een Ewok-jurk. Na een boekenserie, twee filmvers filmversies in Zweden en in Hollywood, komt Stieg Larsson, nou niet Stieg Larsson zelf, maar wordt de Millennium-trilogie nu ook omgezet in een comic. Vertigo brengt namelijk Stieg Larsson's The Girl with the Dragon Tattoo, volume 1. Vertigo probeert eh, nieuwe lezers aan te trekken met, eh, met deze comic. Eh, omdat het een ongelooflijk populaire reeks is natuurlijk. het is verschenen in de bioscoop in Zweden, in Hollywood. En de boekenserie is ook geweldig goed verkocht. Dus dacht Vertigo, dan maken we er ook maar een comic van. Om alvast het nieuws te verspreiden, werd er een tv-campagne gestart. En de de tv-campagne is eh, onder andere op heel veel nationale zenders te zien geweest. En ondertussen is de comic ook al te verkrijgen in de winkel. Dat is namelijk gebeurd vanaf 13 november. Opmerkzame Doctor Who-fans zullen het mogelijk al hebben gemerkt. De trailer voor de kerstmisuitzending is online te vinden. De Christmas special heet The Snowman en featured Jenna Louise Coleman in haar tweede performance. Nu Ging dit allemaal iets te snel voor jou? Geen nood. Eh, je kan ook alles terugvinden op onze Facebookpagina van Geek Squad. Zet nu alvast de boxen luid genoeg als je naar de computer rent. Want van mij krijg je het geweldige Skyfall van Adele. this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move. small wish I was James Bond just for the day. Kissing all the girls, blow the bad guys away. And I wish I was James Bond just for the day. Kissing all the girls, blow the bad guys away. Hello, Mr. Bond. I've been expecting you, martini in your hand, and that eyebrow that you move. Don't take this the wrong way. I know it might sound odd. I'm the next double O. I'm the right man for the job. So I wish I was James Bond. Just for the day, kissing all the girls, throw the bad guys away. And I wish I was James Bond just for the day, kissing all the girls the girls, blow the bad guys away. And I wish I was James Bond, just for the day, kissing all the girls, blow the bad guys away. And I wish I was James Bond. hoorde dus Adele met Skyfall en Scaring for Girls met James Bond. Nu, Skyfall die breekt momenteel zowat alle mogelijke records. In het openingsweekend bracht het maar liefst 70 miljoen euro op. En dat is, dat is zowat het eh, dubbele van de eerste Casino Royale. Ook, krijgt, eh, ook kreeg Javier Bardem, als ik het juist uitspreek zo, de eh, bad guy Silva in de film. Die kreeg al een, een gouden ster op de Walk of Fame te wakken. Zelf ben ik persoonlijk iets meer fan van eh, Q. Zo'n uh, eh, ja, een wildharige nerd die claimt meer te kunnen doen voor zijn computertje. Met een Earl Grey in de hand in zijn pyjama dan Bond in een jaar. Ja, jong, eh, geef mij ook maar zo'n gebekte henchman. Dat gezegd zijnde, dit is Henchman van Kirby Crackle. hope you've got a healthcare plan. And if you don't, I understand. But I got a question for ya. Does your hideout have a covered lot? And here's the hours I'm looking for a part time shift from noon to four, but not on Tuesday days, cause that's when I dungeon master for my friends. Do I qualify for this? Well, let me tell you what you've missed. I fired lasers from a sub one year, I blew a whole bridge up. I spent a month up on the moon, raising rank beyond a goon. I could have gone much higher, except for the fact my boss was burned up. curious what you play And I could start today Have faith in what's inside Like cringe turning Bye. more to say. Hope I'm what you're looking for, though you'll find I'm handy just like Panthro. Oh, I always be a henchman. Oh, oh, oh, oh, I always be a henchman. oh, oh, this is what I do. Always be a henchman. This is who I am. I always be a henchman. zou graag eh, het nummer ehm, Be Prepared van Hoedwinkt aanvragen. Ehm, ik zou dat graag willen aanvragen voor mijn vriend. Eh, we zijn dit weekend zeven jaar samen. En eh, aangezien dat wij allebei goede herinneringen aan Marietje hebben, zou ik dat graag nog eens horen. 37 years ago, it's done put a spell on me. A spell where when I'm talking, I'm singing it with glee. But when you're always singing, you got to live alone. That's why I made this mountain shack my home. When you're on the mountain, you've got no guarantees that life will turn up roses or turn out as you please. When you're on the mountain, there's lots to be afeared. That's why this here old mountain goes prepare. Be prepared, be prepared. This lesson must be shared. This lesson must be shared. Be prepared prepared, be prepared. And unless you got a spare, you got one life, so handle it with care. That ain't keys. I got horns when you turn them right they help me watch TV. I got horns that open pickle jars and horns that come with hair. I got horns that hang my other horns. I always come prepared. Be prepared, be prepared. This lesson must be shared. This lesson must be shared. Be prepared. Be prepared, be prepared. And unless you got spare, cream. Je hoorde Be Prepared uit de film Hoodwinked. We gaan op hetzelfde elan verder. Je krijgt van mij Scar uit The Lion King met Be Prepared. I never thought hyenas essential. unspeakably plain. But maybe they've a glimmer of potential if allied to my vision and brain. I know that your powers of retention are as wet as a warthog's backside. But thick as you are, pay attention. My words are a matter of pride. It's clear from your vacant expression. The lights are not all on upstairs. But we're talking kings and successions. Even you can't be caught unawares. So prepare for the chance chance of a lifetime. Be prepared for sensational news. A shining new era is tiptoeing nearer. And where do we feature? Just listen to teacher. I know it sounds sordid, but you'll be rewarded when at last I am given my dues. And injustice deliciously square. Be prepared. king. Why, is he sick? No, fool, we're gonna kill him. Simba, too. Great idea! Who needs a king? No, no king, no king, la la la la la la. Idiots! There will be a king! Hey, but you said. Uh... I will be king. Stick with me, and you'll never go hungry again! Yeah! All right, love, love the king! Love the king! connected with a king who'll be all time adored. Of course, quid pro quo, you're expected to take certain duties on board. The future is littered with prizes, and though I remain at sea, the point that I must emphasize is. of the century. Be prepared for the murkiest scan. Meticulous planning, tenacity spanning, decades of denial. Naast het geeky nieuws en knal goede muziek hebben wij hier bij Geek Squad uiteraard nog veel meer te bieden. Want geef toe, op het internet is er gewoon veel scheid te vinden. Wij spitten door dat scheid voor jou. Geek Gold krijg je na de Pokémon Team. of presenteert. I would like, if I may, to take you on a strange journey. We're on a mission from God. Geek Squad. Geek Squad. Geek Squad. Ja, ik zei het al. Wij halen voor jou gewoon alle goede, alles goed wat er te vinden is op het internet. Zoeken wij voor jou uit. En daarom hebben wij vandaag Arne aan de lijn. Goedemorgen, Arne. Ja, <laughs> hallo. Arne. Eh, jij bent een YouTuber. Leg eens uit wat jij doet. Ehm, ik maak video's en ik zet die op het internet over ja, eender wat eigenlijk. Ja. Over eender wat. Eh, nu, geef eens bijvoorbeeld een voorbeeld van een heel bekend filmpje dat jij gemaakt hebt. Over, of, over, over wat praat jij zoal op het internet? Wow, dat kan heel hard verschillen. Soms heb ik het, oh ja, onlangs heb ik alleen een video gemaakt over verkleinwoorden <laughs> en, en wat dat precies zijn. Wat, en andere keren maak ik gewoon keek cake in een over. <laughs> cake in een over, dat klinkt eigenlijk als eh, perfect YouTube-materiaal. Eh, nu, doe je ook zo wat van die eh, nerdy dingen op het internet? Wat? Doe je ook wat van die nerdy dingen op het internet? Ik weet niet, games of zo? Nerdy ja, eh, ja, dat denk ik wel. Ja. ik heb ook wat video's gemaakt van een eh, gameplay van Amnesia en Portal en Pokémon. Alle drie eigenlijk allemaal, ja. Alle drie. Dus, dus wat, doe je dan precies? Dan, dan speel je dat spel en, en wat gebeurt er dan? Ehm, dan speel je het spel en je, je praat gewoon en je neemt dat op met screen capture software. En ja, je geeft commentaar en je gilt en je doet allemaal die dingen die mensen doen wanneer ze bang zijn. <laughs> Oké, je hoopt dan maar dat mensen dat grappig vinden. En, en kijken mensen daar ook echt eh, naar? Ehm, ja, mensen kijken daarnaar, verrassend genoeg. <laughs> maar ja. soms heb ik wel het gevoel van, ben ik wel interessant genoeg? Vooral bij die gameplay-video's, daar, eh, daar wist ik het niet zeker. En daarom ben ik dan ook mee gestopt. Gewoon omdat je moet 15 minuten, of hoe lang dat die video is, interessant blijven. En ja, dat is niet altijd even gemakkelijk. Het is niet altijd even gemakkelijk, ook zeker omdat je natuurlijk ook moet concentreren op je game natuurlijk. Of anders dan verknal je dat ook nog eens. Uh <laughs> -huh. En, eh, en eh, is dat makkelijk dan om zo van die eh, at the moment ineens van die zotte grappen te bedenken? Ehm, dus, ja, bij amnesia is het iets gemakkelijker omdat je gewoon constant bang bent. Dat is een, angst spel. En ja, bij de rest heb ik het soms wel moeilijk, Mensen die jou willen vinden op YouTube, waar moeten ze gaan zoeken? Die moeten zoeken naar Belgian Box. En van waar die naam? Belgian Bullocks een harde naam. Oh, dat is een lang verhaal. Maar laten, <laughs> ehm, laten we zeggen, vroeger uh, maakte ik, ik wat sketches gemaakt. En dan, om de BBC te parodiëren had ik dan Belgian Bullocks Channel. Gewoon Bullocks omdat het onzin is, nonsens. Ja, ja. Oké, dus eh, Belgian Bollocks op YouTube om jouw filmpjes te vinden. Eh, nu, wil jij zelf, je zit hier op Geek Squad, we draaien er allemaal nerdy muziek. Wil je zelf ook een plaatje aanvragen? Jazeker. Um, ik zou graag Still Alive van de eerste Portal game willen horen. Ah, geweldig nummer is dat. Oké, dat krijg je van ons. Arne, merci. Ja, geen probleem. Oké, wij horen Portal van Still Alive. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture Science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who your pleasure. Geek Squad. geweldige Kingdom Come van Civil Wars. En om verder te gaan, te gaan met eh, ja, Kingdom Come, je weet misschien niet van waar dat komt, maar dat is eigenlijk een nummer van de Hunger Games soundtrack. Niet de officiële, maar uh, de Hunger Games, uh, ik denk dat het heet District 12 and Beyond. Nu, de Civil Wars zijn buiten de Hunger Games soundtrack ook een geweldig goede band. hebben ook onder andere met hun debuutalbum Barton Hollow ook een Emmy gewonnen. Helaas is er nu uh, een beetje ja, uh, problemen aan de blauwe hemel, denk ik. Want hun Europese tour is helaas eh, afgelast. Er wordt gesproken over persoonlijke omstandigheden. Persoonlijk hoop ik gewoon ontzettend hard eh, dat de Civil Wars niet gaan splitten. Want ze hebben maar één album en dat ken ik al uit mijn hoofd. Dus ik wil eigenlijk nieuw materiaal. Het is dus maar hopen dat uh, de Civil Wars het nog niet af, af, opgeven, beter gezegd. Eh, nu, we blijven alleszins binnen eh, het genre van de Hunger Games ook op dezelfde soundtrack te vinden, is namelijk Taylor Swift. Je hoort van mij Safe and Sound. streaming down your face when I said I'll never let you go. When all those shadows almost killed your light, I remember you said, Don't leave me here alone. But all that's dead and gone and past tonight. Just close your was dat dus. Onze aflevering zit er alweer op. Eindigen doen wij met het geweldige nummer van Adventure Time. Ashley Erickson is dit met The Adventure Time Ending Song.